met het NOS Journaal. Tien jaar na de invoering van de euro moeten de euromunten en biljetten het nog steeds zonder bijnamen doen. Volgens het genootschap Onze Taal blijkt daaruit dat de Nederlanders de munt nog steeds niet omarmd hebben. Ten tijde van de gulden heette bijvoorbeeld een munt van 10 cent een dubbeltje en een briefje van 25 een geeltje. Bij de intrede van het 100 gulden biljet met een vogel erop heet het biljet al heel gauw snip. Geen enkel eurobiljet of euromunt heeft in de afgelopen 10 jaar zo'n soort bijnaam gekregen. Genootschap Onze Taal zegt dat iets pas een bijnaam krijgt als het geliefd, omarmd of aaibaar is. En dat is de euro kennelijk nog niet gelukt. Inwoners van Samoa hebben al voor de jaarwisseling uitbundig feest gevierd. Het eiland in de Stille Oceaan ging rond middernacht van 29 naar 31 december. Het eiland ligt rond de datumgrens en besloot een dag over te slaan, zodat het in de pas loopt met Australië. Middernacht plaatselijke tijd werd 31 december verwelkomd met veel gezang, getoeter en kerkklokken. Nu de tijd vrijwel gelijk loopt heeft Samoa dezelfde werkweek als Australië en ook als Nieuw-Zeeland. En dat is voor handel en toerisme een stuk handiger. De machthebbers in Egypte hebben beloofd dat ze internationale organisaties voor mensenrechten en democratie met rust zullen laten. Alle spullen die afgelopen donderdag in beslag zijn genomen bij invallen worden teruggegeven. Donderdag deed de Egyptische politie invallen bij zeker 17 kantoren. De autoriteiten verdenken de organisaties ervan dat ze de betogers tegen het interimregime steunen. Amerika en de EU hadden felle kritiek op de invallen. De Amerikaanse ambassadeur heeft nu te horen gekregen dat er geen nieuwe invallen meer komen. Dan nog het weer bewolkt en lichte regen bij 5 tot 10 graden. Ook rond de jaarwisseling is het regenachtig, maar wel zacht. Dit was het NOS Journal.